4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de begroting van Italië voor volgend jaar afgewezen. De regering in Rome heeft het verzoek gekregen een nieuwe begroting te maken. Italië heeft daarvoor drie weken de tijd. De eerste ontwerpbegroting die de regering van premier Conte inleverde... wijkt te veel af van de Europese regels. Door extra uitgaven zou het financieringstekort oplopen tot 2,4 procent. De trein die vorige week in Marokko ontspoorde reed veel te hard. De machinist reed 158 km per uur... in plaats van de 60 km die was toegestaan op het traject. Bij het ongeluk in de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat... kwamen zeven mensen om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. De machinist wordt aangeklaagd voor doodslag... en het onbedoeld toebrengen van letsel. Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer is gearresteerd. Hij werd opgepakt in een hotel in Breda. Volgens een woordvoerder van de politie stond Masmeijer internationaal gesignaleerd in het systeem en werd hij daarom aangehouden. Vorig jaar werd de oud-televisiepresentator in België veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro vanwege cocaïnesmokkel. Sinds die uitspraak was de Belgische politie naar hem op zoek. Masmeijer is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Dat is op 16 november. Bij sloopwerkzaamheden in Amsterdam-Osdorp... is een meterslange Chileense muurschildering tevoorschijn gekomen. Hij is in de jaren 80 gemaakt door het kunstenaarscollectief Brigada Ramona Para. Dat werd opgericht door Chileense communisten. De groep maakte voornamelijk kunstwerken over de sociale problemen in Chili. De muurschildering in Osdorp was ingebouwd en is daardoor goed bewaard gebleven. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en oosten wat regen. Morgen in de oostelijke helft van het land bewolkt met wat motregen. In het westen droog en wat zon. Wat minder wind en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar files die opvallen aan het begin van de avondspits. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 10 kilometer file. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een vrachtauto met pech bij Naarden. Er staat 7 kilometer file vanaf Muiden. De vertraging is 5 minuten. En op de A4 Amsterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk.